vertelde elk gebaar. Van Peter Hoentje die Gretel, want ze hielden van elkaar. hielden van elkaar. Bij die muur, bij die muur, bij die muur in Berlijn. Die Dat was het eind van de romance van het jonge paar. Van Peter en die Gretel maar